Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanavond heeft premier Rutte gewaarschuwd dat de hele Wiegepolder onder water moet worden gezet als de PVV het plan van staatssecretaris Bleker niet steunt. Die wil de polder voor een derde onder water zetten om te voldoen aan afspraken met Europa en België. De Europese Commissie zegt dat Brussel in principe akkoord is met dit nieuwe plan van Bleker. Maar als Bleker dat plan niet door de Tweede Kamer krijgt, is de goedkeuring van de Europese Commissie van tafel. In Zeeland wordt geen referendum gehouden over het plan en PVV-leider Wilders liet gisteravond weten dat hij zonder referendum het plan van Bleker niet zal steunen. Volgens de Pakistanse autoriteiten zijn er geen overlevenden van de crash bij Islamabad. De Boeing 737 van de Pakistanse vliegtuigmaatschappij Boda Air had 127 mensen aan boord. Vlak voor de landing in de hoofdstad belandde het in slecht weer en kwam het neer op een woonwijk. Aan boord van het toestel waren 116 passagiers en 11 bemanningsleden. Op de grond zijn huizen en appartementen geraakt. Over slachtoffers op de grond is nog niets bekend. Op de rampplek zoeken honderden reddingswerkers met zaklampen naar lichamen. Doordat brokstukken van het het vliegtuig elektriciteitspalen hebben geraakt is er geen stroom in de regio. Het is het tweede grote vliegtuigongeluk bij Islamabad in twee jaar tijd. In juli 2010 stortte een toestel met 152 mensen aan boord vlak voor de landing neer. Ook dat gebeurde in slecht weer. De Fiat en de douane hebben deze week bij verschillende acties vier volle containers met illegale spullen ontdekt. Het gaat om nagemaakte schoenen van de merken Uggs en Nike, spijkerbroeken van G-Star en Replay, t-shirts van Adidas en Reebok en portemonnees van Gucci. De spullen worden vernietigd. Bij de acties in onder meer Rotterdam en Dordrecht zijn vijf mensen aangehouden.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 ZFM. ZFM. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl chill. Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. Think you do rag too, son? Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, baby. you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a ruin you, cunt. I'm a ruin won't get a match you want too much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? What you do, eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt wasting. I got a friend with a pole in the basement.